Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze zomer was de warmste ooit. De EU-dienst die kijkt naar het klimaat zegt dat het de maanden juni... In augustus gemiddeld 16,77 graden was. En dat is net wat graden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. De temperatuurstijging komt volgens klimaatwetenschappers onder meer... door verbranding van steenkool, olie en aardgas en natuurfenomeen El Niño. Vooral in Zuid-Europa was er veel overlast door warmte. Zo waren er flinke hittegolven en heftige natuurbranden. Een Syrisch asielgezin dat vanuit de EU werd teruggestuurd naar Turkije... krijgt geen schadevergoeding. Ze hadden asiel aangevraagd in Griekenland... maar werden door de grensbewakers van de EU, Frontex... meteen op het vliegtuig gezet. De advocaat van het gezin vertelt waar de zaak voor haar om draait. De erkenning voor het leed wat dit gezin is aangedaan. En in bredere zin de erkenning dat Frontex een eigen taak heeft... om toe te zien op de naleving van mensenrechten. Het Europees Hof is het daar niet mee eens. Niet Frontex, maar de lidstaten zelf moeten dat regelen. Als je op pad moest met de bus van Arriva, dan had je mazzel. Door een storing aan het incheckapparaat reisde je vanochtend gratis. De bussen reden wel gewoon, zegt Arriva. En het OV-bedrijf is bezig om het systeem opnieuw op te starten. In sommige delen van het land was het snel gefixt... maar in de regio Noord en Limburg zijn er nog problemen. En een nieuwsbericht dat ook uit de jaren 60, 70, 80, 90 en zeros had kunnen komen. De Rolling Stones komen met nieuwe muziek. Voor het eerst in bijna 20 jaar. Deze fans hebben er zin in, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ja, ze kunnen het zeker wel, hè? Ja, vind ik wel. Ze staan... Eh, denk ik, langzamerhand eh, aardig geconserveerd eh, op sterk water eh, op het podium. <laughs> maar er zit nog behoorlijk leven in, ja. Ze zijn ja, niet, <laughs> kapot te krijgen. Voor het nieuwe album wordt flink uitgepakt. Talkshow-host Jimmy Fallon gaat de band live interviewen. En er gaan geruchten dat de overgebleven Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr meedoen. Krijg je het weer nog, zomerse dag. Net als gisteren, veel zon en flink warm.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 En deze maal live vanuit onze studio aan de Tolweg. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Where I'm from there are no mountains time is standing still. Where I'm from, there's barely space left. Still, they're running up a hill. Where I'm from, they don't like changes, even if alarm bells ring. Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost a way. Singing. come from, I still remember. So I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom. It's encoded in my DNA. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij zich tegen. ben deze uitzending begonnen met Milo. En dan ga, ik ben doorgegaan met Nick en Simon Oosterwind. En als we naar buiten kijken, we hebben niks mee te maken. Het is fantastisch mooi weer. En ik ga door met Foreigner. I want to know what love is. time. A little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. this mountain I must climb. Feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me Ontmoeten, koffie en thee, verhalen delen en spelletjes doen. Een gezellige ochtend voor de zelfstandige senior. Onze vrijwilligers ontvangen u met open armen. Uw eerste bezoek is gratis. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. 3 euro inclusief koffie en thee en wat lekkers. Aanmelden kan via Linda Oudendijk, l.oudendijk, plus.zandvoort.nl of via de balie en dat is telefoonnummer 3040700. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur.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 Dat is allemaal eventjes wennen. Dus dan moet ik even kijken of alles precies weer werkt. En de snelheid is er een beetje uit. Maar we gaan het gewoon proberen. En we gaan door met Carol Emerald. A Night Like This. Caramel met A Night Like This. Ik ga door met Back in the Water van Heaven. You're back in the rain over your head Back in the deep over things unsaid Back in the water we back in the water leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come back in the water? We're back in the water. how away your faith from here, back in the woods. 75. De Small Faces was een Britse rockgroep uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Samen met The Who speelden ze een aanzienlijke rol in de modebeweging. Hun debuutsingle, What's Gonna Be Out It, kwam uit 1965 en was een kleine hit in hun eigen land. Hun eerste, eerste album, Small Faces, kwam ook uit in 1966 en bleek erg succesvol te zijn. In 1977 kwam de Small Faces voor korte tijd weer bij elkaar. De meeste nummers van de Small Faces werden geschreven door zanger-gitarist Steve Marriott en bassist Ronnie Plonklein. Deze talrijke tandem is al geruime tijd overleden. Uit 1966 All or Nothing van de Small Faces. governed by the winds that rain. You armed yourself with the flower chain and the broken cane. Nobody cares how you feel like they think you're. Dit was Soldier One van Direct. De contouren van de inbouw, aanbouwzijde appartementencomplexen op het Waterloopplein worden steeds duidelijker zichtbaar. De gebouwen zaten maandenlang verborgen achter stijgers met doeken. Maar nu de stijgers worden afgebroken, krijgen de vier ingepakte bouwwerken de uitstraling die de ontwerptekeningen al beloofden. Allure. De bewoners zullen blij zijn als ze hun nieuwe appartementen kunnen gaan betrekken.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 Donald Wilbridge Shirley, geboren in 1927, was een Amerikaans gekleurde pianist en componist. Ontmoedigd door het geringe aantal kansen dat hem als zwarte muzikant geboden werd, zette hij de piano enige tijd aan de kant. Shirley's eerste album als solist was Total Expression uit 1955. Het album bereikte de 14e plaats op de Billboardlijst van best verkochte popalbums. Hij schreef symfonieën voor orgel, pianoconcerten, een celloconcert... drie strijkkwartetten, een opera, werken voor orgel, piano en viool. Shirley stief, stierf op 6 april 2013 aan hartfalen. Hier is Don Shirley met Don't in My Own Tears. ja, vandaag. Kijk naar buiten. Vandaag gaan we richting de tropische temperaturen... waarbij de langs de kust en in het noorden zo'n 25 tot 28 graden kan worden. En in het binnenland de thermometer op 30 graden kan aantikken. Ook op donderdag blijft het een stuk warmer dan normaal. De dag verloopt droog en de zon maakt overuren. Bij een nog steeds matige zuidoostelijke wind... kan de 30 graden zomer gehaald worden. Het fraaie nazomerweer zet op vrijdag en in het volgend weekend gewoon door.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 Vrijdag 15 december tot met vrijdag 15 december. De locatie verzamelen, pluspunt Zandvoort Noord. Ik ga door met een heel mooi Nederlands plaatje. Lef van Karin Bloemer. was jong en slim en had verstand van zaken. Oogste bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem niet goed genoeg steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker. Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag. Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan. Iedere dag opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. En toen ze arts was, dacht ze, ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes. We bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar halen naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger geef niet op, je kunt het wel als je je best maakt. uur zit er alweer op. Het gaat snel als je live in de studio bent. Ik zie u graag terug aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen.